uur. Jeroen van Kamp met het nws Journaal. In de Italiaanse stad Pescara aan de Adriatische kust... zijn zeker vijf gewonden gevallen door bosbranden, melden Italiaanse media. Drie mensen zouden gewond zijn geraakt toen ze probeerden het vuur te blussen... dat hun huis had bereikt. Meer dan 800 mensen, onder wie ook toeristen, zijn geëvacueerd. De Italiaanse brandweer rukte afgelopen weekend meer dan 800 keren uit... vooral in het zuiden van het land. Onder meer de regio's Sicilië, Apulië en Calabrië kampen met hevige branden. De lockdown in de Australische stad Brisbane, die drie dagen zou duren, is verlengd tot volgende week zondag. Autoriteiten zeggen dat ze meer tijd nodig hebben om te achterhalen of er nog onontdekte gevallen van het coronavirus zijn in de stad. In eerste instantie zouden de maatregelen morgenavond aflopen. In Sydney is de lockdown de zesde week ingegaan. Sinds de start van die lockdown zijn zo'n 3500 besmettingen vastgesteld. Autoriteiten hebben bewoners opgeroepen thuis te blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan. Franse en Duitse reddingsorganisaties hebben gisteren voor de kust van Tunesië honderden migranten van een houten boot gehaald. Die dreigden te zinken. De Sea-Watch 3 en een schip van hulporganisatie SOS Mediterranee namen zo'n 450 migranten aan boord. De hulpactie heeft zo'n vijf uur geduurd. Een van de schepen had al eerder mensen uit zee gered en zit nu overvol. Aan boord zijn ruim 500 mensen, onder wie een baby van drie maanden oud. Sivan Hassan heeft op de Olympische Spelen in Tokio... op een bijzondere manier de halve finales van de 1500 meter bereikt. 28-jarige atlete kwam in de slotronde ten val. Maar dat ze er weer overeind was gekomen... wist haar achterstand met een sprint volledig in te lopen. De halve finale van de 1500 meter is woensdag. Verder loopt Hassan later vandaag nog de finale van de 5000 meter... waar ze haar eerste Olympische medaille kan veroveren. Het weer. Later vannacht neemt in het noorden de kans op een bui toe. Overdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Vooral in het zuiden kan een enkele bui vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog.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 As I'm knocking down tables in a restaurant In a West End town Call the police, there's a madman around Running down underground To a dive bar in a West End town In a West End town, a dead end world the East End boys and West End girls In a West End town, a dead end world the East End boys and West End girls West End girls many shadows, whispering voices, Face on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which you choose, a hard or soft option? In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls.